10 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Olie- en gasbedrijf Shell schrapt dit jaar 6.500 banen. Verder wordt er miljarden minder geïnvesteerd. Bij Shell werken wereldwijd ongeveer 94.000 mensen. Waar de ontslagen vallen is nog niet bekend. Shell heeft last van de lage olieprijzen. Het afgelopen half jaar viel tegen. De omzet daalde met ruim 40 procent. De winst daalde met een kwart naar bijna 4 miljard dollar. De man die is opgepakt in de vermissingszaak van de 13-jarige Lisa... wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. Dat melden bronnen aan de NOS. Danny D. moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij is al eens eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict. Het meisje verdween vorige week van een bungalowpark op de Veluwe... waar ze met haar ouders was. Ze werd maandag teruggevonden in een bus naar Rotterdam. De 41-jarige D uit Koude Kerk aan de Rijn zou via Facebook contact met haar hebben gelegd en zich hebben voorgedaan als een leeftijdsgenoot. In het noorden van Mexico zijn bij een religieuze optocht 16 doden gevallen. Zeker 30 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen reed op de processie in, de remmen deden het niet en de chauffeur verloor de macht over het stuur. Volgens Mexicaanse media ging hij er na het ongeluk lopend vandoor. ProRail verwacht dat de werkzaamheden bij station Utrecht Centraal maximaal 30 miljoen euro duurder worden. Er is vertraging bij het werken aan de sporen, de wissels en de seinen. Het Financieel Dagblad meldde dat de schade kon oplopen tot 100 miljoen, maar dat is achterhaald, zegt ProRail. Het bedrijf wijdt de vertraging aan onder meer verscherpte veiligheidseisen. De verbouwing van de stationszaal op Utrecht Centraal ligt wel op schema. De eerste fase gaat zoals gepland morgen open. Dan nog het weer, buien, vooral in het zuiden met kans op onweer. Vooral in het midden en oosten van het land ook zon en het wordt 18 graden.